Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Van Hassan is bij de WK Indoor Atletiek in Portland wereldkampioen geworden op de 1500 meter. De atlete, die sinds 2013 voor Nederland uitkomt, bleef drie concurrenten uit Ethiopië voor. Het is voor het eerst dat Hassan goud pakt op een WK. Bij een schietpartij in Apeldoorn is een man doodgeschoten. Een man en een vrouw raakten gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde voor de deur van een woning. Er waren op dat moment vier kinderen. De moeder is de vrouw die licht gewond raakte. De Gelderlander schrijft dat de vrouw samen met haar nieuwe vriend... in een beschermd wonenprogramma zit. Dit vanwege problemen met haar ex-man. In Amersfoort is een buschauffeur overvallen en bedreigd met een kapmes. Drie jongens stapten de bus binnen en sloegen met het mes op de betaaltafel. Ze gingen er vandoor met een klein bedrag. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Het busbedrijf Connection heeft aangifte gedaan. Veel busmaatschappijen willen contant geld in de bus het liefst afschaffen, maar volgens de wet kan dat nog niet. OV-bedrijf Arriva wil zo snel mogelijk in gesprek met betrokken partijen om dat toch te realiseren. In Amsterdam verkoopt vervoerbedrijf GVB al geen dagkaarten meer in de bus. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft zijn vrouw en dochter beloofd dat hij zich presidentiëler zal gedragen als hij president wordt. Dat zei hij op een bijeenkomst in Tucson in de staat Arizona, waar dinsdag voorverkiezingen worden gehouden. Van de drie overgebleven republikeinse kandidaten heeft Trump tot nu toe de meeste stemmen behaald. Maar door zijn botte gedrag en agressieve opmerkingen naar tegenstanders ligt hij slecht bij de partijleiding. Het weer nog, overal bewolkt met minima rond de 4 graden. Lokaal kan wat mist ontstaan. Overdag blijft het bewolkt met mogelijk wat motregen. Het wordt dan een graad of 8. Ook na het weekend bewolkt met af en toe wat regen.